Michel Koenen met het NOS-journaal. Hillary Clinton is formeel genomineerd als presidentskandidaat voor de Democraten. Op de conventie in Philadelphia kreeg ze genoeg stemmen. Een vermand, de thuisstaat van Bernie Sanders, die langer tegenstander was... mocht als laatste staat bekendmaken wie ze steunde. hij vroeg om Clinton meteen te benoemen en de officiële procedure niet af te wachten. Dat gebeurde ook. En Clinton neemt het in november op tegen Donald Trump... die vorige week bij de Republikeinen werd genomineerd... En Clinton kan de eerste vrouwelijke president worden van de Verenigde Staten. Over een uur spreekt haar man, oud-president Bill Clinton, op de conventie. Apple heeft het afgelopen kwartaal meer iPhones, iPads en Macs verkocht dan verwacht. De omzet en de winst liepen wel flink terug. Apple verkocht vooral veel relatief goedkope iPhones SE, het bedrijf hoopt het komende kwartaal het nog beter te doen vanwege het verschijnen van de iPhone 7. De geschorste Braziliaanse president Dilma Rousseff gaat niet naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Die zijn volgende week vrijdag in Rio. Een bron zegt tegen persbureau Reuters dat ze heeft gezegd dat ze niet gaat. En Rousseff zou geen tweede viool willen spelen achter interim-president Michel Temmer... En van hem mocht Rousseff niet plaatsnemen op het vip met hoogwaardigheidsbekleders. ook oud-president Lula zou niet naar de opening gaan. Lula en Rousseff waren grotendeels verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Spelen. En het wordt voor Ajax een flinke klus om de laatste voorronde van de Champions League te bereiken. In de arena werd het 1-1 tegen PAOK Saloniki. Omdat keeper Jasper Sillissen onnodig ver uit zijn doel kwam, kon PAOK de 1-0 maken...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 altijd schuldig. Mensen in de kou te laten staan. Ik brak mijn been op vele plaatsen. Want ik vergaat de laatste twee. Maar ik had mijn nek wel kunnen breken. Dus het viel eigenlijk best wel mee. zeggen tot fly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 tell me.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 Tal vez te da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 making history. The sun's about to go down, baby.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 Je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres danseuses it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But bang bang.